De CDA-fractie vergaderde gisteren lang, maar er zijn geen conclusies getrokken. Het overleg begon rond half vijf in de middag en duurde tot middernacht. Volgens fractievoorzitter Verhagen ging het om een indringend beraad en is het goed om er een nachtje over te slapen en de argumenten nog eens te wegen. Verhagen wilde geen antwoord geven op inhoudelijke vragen, maar hij zei dat de fractie nog midden in de discussie zit. Ook voorzitter Bleker wilde niet veel kwijt over de inhoud. Wel zei hij dat hij enige ongerustheid heeft. Hij sprak van indringende kwesties die de fractie raken. De meningsverschillen in de fractie leken zich toe te spitsen op een botsing tussen de onderhandelaars Verhagen en Klink. Naar verluid wil die laatste zich terugtrekken als onderhandelaar uit de besprekingen met de PVV. Hij heeft inhoudelijke bezwaren. Verhagen wil het overleg voortzetten. Een Belgische senator is opgestapt omdat ze betrokken is bij een drugszaak in Thailand. Kim Gijbels stapt zowel uit de fractie van haar partij, de Vlaams-nationalistische NVA, als uit de Senaat. Meer details over de drugsaffaire zijn niet bekendgemaakt. De 28-jarige Gijbels was populair in Vlaanderen. Ze kreeg bij de federale verkiezingen in juni meer dan 40.000 voorkeurstemmen. De voorzitter van de Senaat en de partijleiding van de NVA hebben het ontslag van Gijbels aanvaard. De districtchef van de politie in Zuidwest-Drenthe, Gerda Dijksman, is op de vingers getikt vanwege een tweet over de PVV. Korpsbeheerder burgemeester Heldoorn van Assen heeft haar een reprimande gegeven. Dijksman had de PVV op Twitter fascistisch genoemd en dat daar terecht zorg over was. De burgemeester vond dat dit soort teksten niet bij een districtchef passen. Dijksman heeft de burgemeester laten weten dat ze het met hem eens is.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 I used to cry sometimes. Those days are gone.